Gert Kluk met het NOS journaal. De PvdA-top is bij elkaar om te praten over Afghanistan. Sinds gisteren dreigt een kabinetscrisis omdat vicepremier Bos het verzoek van de NAVO om langer in Afghanistan te blijven definitief heeft afgewezen. Hij wil dat het kabinet zich morgen achter die afwijzing schaart. De coalitiepartners CDA en ChristenUnie vinden de tijd nog niet rijp voor een beslissing. PvdA-kamerlid Van Dam zei voor het overleg van de partijtop... dat het kabinet geen enkele reden heeft om morgen niet het besluit te nemen dat Bos wil. De werkloosheid blijft oplopen. De werkloosheid is nu gestegen tot 435.000, 11.000 meer dan een maand geleden, meldt het CBS. 5,6% van de beroepsbevolking zit nu zonder werk. In een jaar tijd zijn er 131.000 werklozen bijgekomen. Vooral onder lager opgeleide mannen met een technisch beroep en hoger administratief personeel neemt de werkloosheid toe. De marechaussee heeft op Schiphol opnieuw drie verdachten aangehouden van diefstal uit de bagagekelder van Schiphol. In deze zaak waren er al 17 verdachten aangehouden die in de bagageruimte werkten. De recherche van de marechaussee noemt 20 verdachten een enorm aantal. Volgens de marechaussee is met de laatste arrestaties het onderzoek afgerond. In het onderzoek zijn lokkoffers ingezet om dieven op heterdaad te kunnen betrappen. Binnen de Israëlische Veiligheidsdienst is scherp kritiek op de gang van zaken rond de moord op een Hamas-kopstuk in Dubai. De daders zouden daarbij de identiteit hebben gebruikt van Britten die in Israël wonen. De Hamas-leider was in Dubai om wapens te kopen. Medewerkers van de Israëlische Veiligheidsdiensten zijn ervan overtuigd dat de geheime dienst van hun land, de Mossad, de man heeft geliquideerd.